Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Koningsdag in Maastricht staat op het punt van beginnen. Koning Willem-Alexander en zijn gezin zijn vandaag in Maastricht om zijn 55ste verjaardag te vieren. Ze hebben een bomvolle dag voor de boeg met allerlei optredens en activiteiten. Deze jongen zit langs de route met een koeltas. Ja, daar zitten nog wel biertjes in inderdaad. Ja, ja je moet toch goed voorbereid hier komen. Ik denk niet dat je hier makkelijk aan bier komt, denk ik. Dus, eh, Ook buiten Maastricht is er natuurlijk van alles te doen. Door heel Nederland zijn rommelmarkten, feestjes en festivals. En de politie waarschuwt op Twitter dat Koningsdag ook een feest kan zijn voor zakkenrollers. In alle drukte op straat kunnen ze makkelijk iets uit je zak pikken, zoals je telefoon. ze geven er ook een tip bij. Zorg ervoor dat je toestel een locatie kan doorgeven naar verlies of diefstal. Dan kan de politie op zoek naar de daders. veel mensen beginnen Koningsdag met een oranje tompoes. Bakkers hebben zich de hele nacht een ongeluk gewerkt om genoeg van die gebakjes klaar te hebben staan. Verslaggever Harro Brouwer is voor ons bij een bakker in Ommen. Daar hoef je niet eens je auto uit te komen. En de cabriolet in de rij voor de tompoesen. Ja, wij komen tompoes halen eh, in de drive-in. Wat een tompoesen ga je halen? We hebben er nu eh, zes om zes of zo. En een file achter je. Ja, dat is top. <laughs> Muziekje mee. Ik vroeg heb je beter, Nou, je hebt er ook zin in, hè? Hoe langer de file, hoe leuker het is. Is dit de leukste drive-in? Want er zijn er nogal een aantal, meestal fastfood restaurants. Ja, maar ik denk dat dit de leukste is. Er zijn ook leuke mensen van deze bakkerijen, dus... Eh. Je kan ook nog gewoon binnen bestellen, ook handig. Ook handig, ja. <laughs> Het is de bandwerk dit. Ja, mooi hè? Mijn naam is Vera Temrinka. Ik ben 25 jaar. De bakkerij is hier eh, in het centrum van Ommen. Staan in de file. Ja, dat is heel mooi. Ze komen allemaal tompoes halen. Nou, dat is twee jaar geleden begonnen. Toen eh, hadden we natuurlijk corona. En wij wilden heel graag onze oranje topoesen nog verkopen. En eh, toen hebben we een drive-in gemaakt. Konden we het mooi, nou ja, mooi op afstand houden, alle mensen. En ja, dat ging heel erg goed. Een blijvertje? Absoluut, absoluut. Je krijgt het weer nog. In het noorden en westen is het grijs. Verder is er overal flink wat zon. Op de Wadden blijft het fris, hooguit 10 graden. En in Limburg, waar de koning dus is, wordt de 17 aangetikt. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat nog file tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Amstel. 3 kilometer met een kwartier vertraging.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 De Fifth Dimension, Dave Raffin en de Edwin Hawkins zingers beten het spits af. We got a few surprises coming up here, people that you didn't even know about what it's all about. And now, ladies and gentlemen... Motown moves to Soulville here in Harlem in Mount Morris Park. One of the greatest song stylists of our time. He's a superstar. He's tall, dark, handsome. David go back to the old for you simply goes like this. I've got sunshine Woo! on a cloudy day. Whenever it's cold outside, I've got the month of May. Can I get you to sing along with me one time? your baby going down to the festival, and she didn't even have the same expression up on her face, even when you looked at her. That she didn't even have the same expression, even when I walked up to her. He said something missing. Can you dig it? Can you dig it? He said something missing. I said, what is it, man? He say that that expression is gone. That's still lingering, it's still lingering on. muziek is de Vlaamse evenknie van beste zangers. Ook daar zitten prachtige songs en verrassingen bij met bijdragen van Nederlandse en Belgische acts. Suzanne en Freek vertolken genoten en de voor mij onbekende Pat Crimson en Laura Dana zijn van de partij met When the Lights Go Down. En tot slot onze eigen Davina Michel met Gold Plated Love. ik nog wat drinken of niet? Zou ik kunnen slapen of niet? Kan ik je nog bellen of niet? En durf ik te vertellen of niet? Voor ik verder ga en dat je me vergeet genoten, genoten van jouw liefde, jouw vriendschap en van jou. Ik heb genoten, genoten. Ik heb genoten van jouw liefde, genoten van jouw vriendschap en van is een programma boordevol afwisseling. soft, your voice is loud Your tone is off, I'm walking out The slamming sound of our bedroom door Makes me want you more I run back into your arms again But I'm still mad and you're still bad I don't wanna talk no more We've heard it all before we were perfect from the start Got drunk and stole shit like my heart Now as soon as we get home We fight and sleep four feet apart I think it's best to end this game Call your friends, they'll say the same It'll hurt, but it's okay We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 Ik heb het zo vaak geprobeerd en ik wou dat het anders was. Ik heb er zo hard in geloofd en ik weet jij deed dat ook. Toen kwam jij met de car. Michel Fugain eind jaren 60 zijn debuut maakte...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 Je vais te raconter l'histoire. Faut D'un gars qui voulait changer l'histoire. Trop c'est trop. sur sa brassière, il y avait déjà des galons. Un homme de guerre, c'est pas la moitié d'un con. Et allez, oh Un petit coup de Marseillaise. Oh non Un petit bout de la Madeleine. Sûrement pas Vive l'amour à la française. Et vive la France et la Corrèze. Ouh Tout finit par des chansons. Moi, mon gars, je veux pas changer l'histoire. Je veux rien changer du tout. Je laisserai rien de rien dans les mémoires, mais je m'en fous. Oh, oh. Oui, je m'en fous. Il épousa un jour de gloire. faux Une demoiselle nommée Victoire. faux Elle était fille de légionnaire, d'ailleurs elle sentait bon la belle n'a pas dit non. Elle était fière d'être la moitié d'un con. Allez Un petit coup de Marseillaise. Un petit bout de la Madone. j'ai Vive l'amour à la française. Et vive Paul et ses falaises. Ouh par des plongeons. À moi, mon gars, je veux pas changer l'histoire. Je veux rien changer du tout. Je laisserai rien de rien dans les mémoires, mais je m'en fous. Oh, oh. Ouais, je m'en fous. Voici la fin de mon histoire. Faut ce faut. Bien sûr, c'est difficile à croire. Trop, c'est trop. Un jour au cœur de la mitraille, un boulet de canon plus large que ses galons. Du champ de bataille, sorti la moitié d'un con. Et allez Un petit coup de Marseillaise. non, non Un petit coup de la Madelon. J'ai dit non Vive l'amour à la française. Et vive enfin le père Lachaise oublions, À moi, mon gars, je veux pas changer l'histoire, je veux rien changer du tout. Je laisserai rien de rien dans les mémoires, mais je m'en fous. je m'en fous. De drie broers die tezamen de Gibson Brothers vormen... komen oorspronkelijk van het Antilliaanse eiland Martinique. De heren verhuisden op jonge leeftijd naar Parijs... waar ze zich in 1976 omdopen tot de Gibson Brothers. Quisera Mi Vida, Cuba en Heaven zijn bekende songs van hen...